Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet laat onderzoeken of een verbod op bellen op de fiets haalbaar is. Minister Schult zegt dat er nog te veel ongelukken gebeuren. Bij 20 van de ongevallen onder jongeren tussen 12 en 21 jaar... was op de een of andere manier een mobiele telefoon in het spel. Een jaar geleden zei Schultz nog dat ze niet zag in een verbod... omdat het moeilijk te handhaven is... Maar omdat onder meer lessen op school niet genoeg effect hebben... overweegt ze nu toch een verbod. Een man van 22 uit IJmuiden is veroordeeld tot 18 maanden cel... waarvan zes voorwaardelijk, omdat hij zich heeft geprobeerd aan te sluiten bij IS in Syrië. Volgens de rechtbank in Haarlem is het bewezen dat de man naar IS-gebied wilde... om de gewapende strijd te ondersteunen. Op USB-sticks van de man stonden onder meer onthoofdingsfilmpjes... Beveiligers op Schiphol houden komende week opnieuw korte werkonderbrekingen. Het overleg dat de FNV gisteravond had met de luchthaven en de beveiligingsbedrijven is op niets uitgelopen. Het beveiligingspersoneel vindt de werkdruk te hoog. Ze zouden daardoor minder alert zijn en zich vaak ziek moeten melden. Een gezin in Rotterdam waar vorig jaar een baby overleed na mishandeling kreeg niet de juiste zorg. Het gezin werd begeleid door studenten van bureau Frontlijn maar volgens de inspectie jeugdzorg richtten die zich vooral op de financiële problemen van het gezin. De kindermishandeling was hun ontgaan. Ook het wijkteam dat normaal wordt ingezet was niet op de hoogte van de problemen. De moeder en haar vriend zijn verdachte in de zaak en zitten nog vast. Dirk Kuyt heeft zijn contract verlengd bij Feyenoord. De 35-jarige aanvaller tekent in Rotterdam bij voor één seizoen. Kuyt begon vorige zomer aan zijn tweede periode als speler bij Feyenoord... en kwam in het afgelopen seizoen tot 19 treffers in 32 wedstrijden. Ook won Kuyt met de Rotterdamse club de KNVB-beker.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 De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge 15 kilometer. De A2 Utrecht en Bos voor de afrit Everdingen 10. De A6 Muiden-Lelystad bij knooppunt Almere 11 kilometer na een ongeluk, maar de weg is vrij. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen 10.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 Wapenverzandvoort, aanvang om half negen s avonds. De 29e, de voorjaarsmarkt, Centrum van Zandvoort van 10 tot 6 uur. De 29e, Jazz aan Zee, met pianist Martijn Schok. Talessa, aanvang om 4 uur smiddags. De 29e, de 10.000 stappenwandeling. Verzamelpunt Anytime de Oude Halt, Vondellaan om 10 uur. 29e, Eredivisie Tennis. TC Zandvoort tegen TC Salland. Aanvang om 12 uur s middags. En de 30e tot 3 juni, de wandelvierdaagse, start vanaf 6 uur. Hockeyclub en twee Eredivisie Tennis, TC Zandvoort, LTC Naaldwijk. Aanvang om 12 uur. De derde tot de vijfde familiedagen drive-in bij Max Verstappen, circuitpark Zandvoort. De vierde Dancing in the Street, Gratis muziekfestival in het centrum en de aanvang is 8 uur s avonds. De vierde en de vijfde, Eredivisie Tennis, finale week, aanvang om 12 uur s middags. 4 juni, Theater de Krocht, de Beatspopzingers Jubileumconcert. Aanvang om 8 uur s avonds. back door, climbing through the window. Hubby's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. Oh, yellow down dandy, dandy, dandy, dandy. You know you're moving much too fast, and dandy, you know you can't round and see the people settle down.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 de vismaaltijd op het Gasthuisplein organiseert. Vorig jaar dacht ik dat eerste luchtrum te hebben gevierd... maar het was al de zesde keer, verontschuldigt hij zich. Vrijdag 10 juni is het weer zover. Vanaf 5 uur kunnen de gasten aanschuiven op het Gasthuisplein... en vanaf 6 uur zullen de leden van de Volkorenvereniging De Wurf... gekleed in het traditionele Zandvoort kostuum een maaltijd uitserveren die uit twee gangen bestaat. Allereerst wordt de bekende visstoep van Pieter Keurger geserveerd. Daarna krijgen de gasten een moot gebakken kabeljauw... met garnituur en een vloeibare consumptie. En dat alles voor slechts 13,50 euro. De kaartverkoop is ondertussen gestart... en de kaarten zijn te verkrijgen bij Bruna Balkenende op de Grote Krocht... VVV Zandvoort in de Bakkerstraat... het Zandvoort Museum in de Weestraat en het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Er, zijn, er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Wees er op tijd bij. En voorkom de teleurstelling van een aantal mensen van vorig jaar. Mocht u met een gezelschap willen komen van meer dan vier personen... dan kunt u een tafel reserveren, zodat u bij elkaar aan tafel komt. Dat kan alleen bij Erwin Hilbers. Via e-mail familiehilbers.casema.nl of telefoonnummer 06 282 92 794. just like you. I didn't know just what to say. You didn't want me to see you cry, but still you cried. For one single moment, you even lost your foolish pride. And I just had to take you in my arms. I had you die, and I asked you, won't you stay just one more night? You try to smile, you try to say, no, no, no, I really got to go away. Yes, you try to laugh, but all you do is cry made me realize that I never loved someone like I love you. I was asking you, don't you go away from me. I settled for wondered why I did that. Got the find somebody new who looks a lot like you. ZFM. Westkust weerbericht. Vanmiddag waren er vooral in het westen perioden met zon. En kijk maar naar buiten, dan zie je hem vanzelf. In het binnenland ontstonden vrij veel stapelwolken... maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Door wind aan zee was het in de kustprovincies 15 tot 18 graden. In het binnenland was het een graad of 20 en in Noord-Limburg 22. Vanavond en vannacht krijgt het zuiden te maken met wolkenvelden... en verder naar het noorden is het helder. Het koelt af naar 8 graden en in het noorden tot 12 in het zuiden. Morgen heeft opnieuw het westen de meeste zonuren. De kans op een onweersbui blijft vooralsnog klein, maar het is niet uitgesloten. De temperatuur schommelt rond de 20 graden en de kustprovincies tot 24 en lokaal in het oosten. Aan de zee is het met 17 tot 20 graden iets koeler. In het weekend trekt de storing vanuit Frankrijk richting ons land. Zaterdag begint droog en vrij zonnig. In de loop van de middag pakken dreigende wolken zich samen... en neemt vanuit het zuiden de kans op het onweer toe. Bij de onweersbuien is er kans op hagel, zware windstoten en veel regen in korte tijd. Het is broeierig warm met 22 graden tot lokaal 25 graden. Op de Wadden en aan de Zeeuwse kust is het een paar graden koeler. Zondag is het een, een fractie minder warm. Ook dan is het broeierig met af en toe zon. En een aantal stevige regen- en onweersbuien. Volgende week blijft het warm en ons de violente weer aanhouden... met regelmatig een regen- of een onweersbui. Uh -huh. yeah. Rihanna, uh -huh. good girl going back. Uh -huh. Uh-huh. Take three, uh-huh. action. Uh-huh. Ho. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down at the Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we try higher and weather. And she flies it better.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 12,5 jaar de zingers. Op 4 juni aanstaande gaat dit fantastische koor onder leiding van dirigent Arno Westenburger een jubileumconcert geven in Theater de Krocht. Met een combo wordt hun gevarieerde repertoire ten gehore gebracht. De kaarten zijn te koop voor 8,50 euro bij de Bruna of 4 juni aan de zaal. Run past the rivers, run past all the feel and till it all collides. In mijn programma van Zandvoort draai door vanmorgen zullen de jubilarissen Marijke van Wonderen en dirigent en medeoprichter Arno Westerburger te gast zijn. Dus alle reden om morgen om vijf uur middags af te stemmen op CFM. Hans? Ja. Waren Indianen, hè? Wat zeg je? Indianen, Wie? hoorde ik net. Ja, ja, je? was ik. Ja, was jij? Oh, Alleen bij 14 mis ik. Meester Visser is ambassadeur van de buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling Meerwaarde heeft zijn kort een nieuwe ambassadeur. En het is niet zomaar iemand. Niemand minder dan de televisierechter, rijdende rechter... meester Frank Visser is het boegbeeld van de buurtbemiddeling geworden in, in Zandvoort. Meester, meester Frank Visser zet zich dus ook in... als ambassadeur voor buurtbemiddeling Meerwaarde. Buurtbemiddeling lost twee derde van alle conflicten op... en voorkomt een gang naar de rechter of naar meester Visser zelf. Burenruzies zijn conflicten die diep ingrijpen in het dagelijks leven van mensen. Ik kom dat in mijn werk voortdurend tegen, aldus meester Visser. Met zijn ambassadeurschap draagt hij graag uit dat het op tijd met elkaar in gesprek gaan... onder begeleiding van buurtbemiddelaars escalatie van het conflict kan voorkomen. In Zandvoort wordt buurtbemiddeling aangeboden door buurtbemiddeling Meerwaarde. De vrijwilligers van buurtbemiddeling hanteren een methode... waarbij getrainde vrijwilligers buren helpen om het contact te herstellen... en samen oplossingen te bedenken voor de gerezen conflicten. Wanneer buren er onderling niet meer uitkomen... kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. Buurtbemiddelaars zijn neutraal en geven geen oordeel... over de ontstaande situatie.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 a moet een moslima zonder haar ook een hoofddoek dragen. Het is een misvatting dat vrouwen een hoofddoek dragen om hun schoonheid te bedekken, zegt jongere imam Yassin Erfakani. Vrouwen dragen een hoofddoek om hun aanbidding van God te laten zien. Deze vorm is voorgeschreven vanuit de islam. Het is een ritueel. Zoals het gebed en vasten tijdens de ramadan ook rituelen zijn. Dat geldt voor vrouwen met en zonder haar. Althans, zo staat het in de Koran. Volgens El Fakani kiezen ook veel moderne islamitische vrouwen ervoor om de hoofddoek niet te dragen. Zij bepalen zelf hoe zij een religie vormgeven en hoe ze een hoofddoek willen dragen. Niettemin zijn er ook veel vrouwen die juist wel een hoofddoek dragen... om het haar en de hals, de kenmerken van verleiding, verborgen te houden voor mannen. Maar dat is een culturele invulling, zegt El Vakani. De Koran zegt niets over het verborgen houden van schoonheid. Overigens willen de meeste islamitische mannen alleen trouwen met een vrouw met een hoofddoek. En daarvoor kiezen veel vrouwen ervoor om een hoofddoek te dragen.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 Die boodschap drukt rijkagent Robin Hogevorst van de politie Kermerkust u op het hart. Niet als een fiets is de barbecue in beeld bij dieven. Zij slaan regelmatig hun slag, met name met duurdere merken. De politie waarschuwt dat er heuse barbecue-dieven actief zijn... in Heemsteden Bloemendaal en Zandvoort. De dieven hebben het vooral voorzien op de wat luxere exemplaren. Volgens wijkagent Robin Hogevorst worden er vooral Big Green X, de Mercedes onder de barbecues, gestolen. Maar ook andere dure merken zijn in trek. Leg hem aan de ketting, waarschuwt de diener op Twitter. Let's go girls. zeggen, feel like a woman. Zandvoort kent als het mooiste badplaats van Nederland... uiteraard een hele scala aan nationale en internationale keukens. Je kan iedere dag wel een ander soort maaltijd geserveerd krijgen. Van Aziatisch tot Amerikaans en van Oostenrijk-Duits tot Frans. En alles wat er tussenin zit. Zandvoort nodig u dus uit om tijdens de familie dagen drive bij Max Verstappen... kennis met Zandvoort de uitgaangelegenheden te maken. Het centrum met zijn bruisende activiteiten en uitgaansgelegenheden... bevindt zich slechts op een steenworp afstand van circuitpark Zandvoort. Maak een dagje familie race drive bij Mark Verstappen... een grandioze eind met bijvoorbeeld een gezellige diner... in een van de restaurants of een drankje in een van de vele bars van Zandvoort. Wellicht wilt u wel, na een geweldig diner... eens kennis maken met de historie van Zandvoort... door middel van een wandeling door de oude centrum van de badplaats. En dan tijdens dat krijgt u gratis en voor niets een geweldig muziekfestival voorgeschoteld op zaterdag 4 juni. Dancing in the Street. Ook op vrijdag 3 juni is het al feest in Zandvoort. Op het Centrale Raadhuisplein speelt de Amsterdamse band Buckwet... van nadat Max Verstappen alwaar zijn meet-and-greet handtekeningsecties heeft voltooid. Leuk uitgaan is zin in Zandvoort.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 Kortom muziek die nog niet of nauwelijks is te horen op de landelijke zenders. Vandaag was de techniek in de handen van Co Kraaienstein. Zo het was ook zijn muziekkeus. Ik wens u een hele goede avond en graag tot volgende week donderdag.